drachtige schapen moeten worden geruimd. De ministers Klink en Verburg zullen deze maatregel vrijwel zeker rond deze tijd bekendmaken. maken. Q-koorts wordt van dier op mens overgedragen. Dit jaar zijn al meer dan 2200 mensen besmet met de bacterie, vooral in Brabant. Politie, justitie en de gemeente Rotterdam hebben in augustus bij het strandfeest in Hoek van Holland gefaald. Dat concludeert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT. Er ging in de voorbereiding en tijdens Sunset Grooves veel mis. Al uren voor het feest was bij de politie bekend dat een grote groep Feyenoord-hooligans van plan was om op het feest te gaan relschoppen. Maar deze informatie werd niet doorgegeven aan de korpsleiding, justitie en burgemeester Abu Taleb. Er waren daardoor maar 45 agenten in uniform op het strand... die door honden de raddraaiers werden aangevallen. Er viel één dode door een politiekogel. Abu Taleb gaf toe dat er veel is misgegaan... en dat de ME had moeten klaarstaan. Er zijn volgens hem inmiddels maatregelen genomen. Een man die miljoenen afbeeldingen met kinderporno op zijn computer had staan is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs. Dat is een jaar minder dan de eis, omdat de rechter wil dat de man uit Sliedrecht snel wordt behandeld voor zijn stoornis. De verzameling van computerprogrammeur Dirk P. was groter dan de landelijke database van de politie. De 15-jarige verdachte in de Urkse moordzaak blijft nog zeker drie maanden vastzitten. De rechtbank vindt onder meer dat er sprake is van gevaar voor herhaling. De jongen wordt verdacht van moord of doodslag op de 14-jarige Dirk Post. Die werd drie weken geleden doodgevonden in het Urkerbos. Er zijn twee medeverdachten in de zaak, jongens van 12 en 13. Het weer. Bewolkt en soms motregen.